Ik ben niet te stappen. De P, de A, de spring. Wat? Kom op, dat spring. Spring, kom op, dat spring. Deze beat is oh. echt rauw. Deze beat is echt rauw. Deze beat is echt uit je Deze beat is echt ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki. Deze beat is echt tranga, echt tranga, zo tranga. Als mij, je weet wel, deze beat is echt dope, zo dope. Wil je deze beat hebben? Dope, want deze beat is echt dans spring. Wat? Kom op, dans en spring. Spring, kom op, dans en spring. Hey, douchie. Douchie. Draaien met die heupen. Draaien met die heupen. Ah, dan gaan we lekker. spring, come on, dance en spring. Come on, dance en spring, spring. come on, dance en spring. spring, spring.